mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Tranen, boosheid en enorme teleurstelling bij supporters van Vitesse. De rechter heeft vandaag bevestigd... de club uit Arnhem mag niet meer meedoen met het betaald voetbal. En daardoor houdt Vitesse praktisch op te bestaan. 25 jaar naar de klote, hè? 25 jaar, met gezin alles meegegaan. Ik heb vijf kleinkinderen, zitten bij de kidsclub alles. Alles weg alles weg. Ik vind het zo erg voor die kinderen, weet je wel, die voor het eerst op de tribune zitten, die daar naar uitkijken. Het is, ik bedoel, ik ga sinds dat ik acht jaar ben al naar Vitesse en ik ben nu bijna 54. Ik had het echt niet verwacht. Vitesse zou in principe door kunnen gaan in het amateurvoetbal, maar of dat realistisch is en überhaupt dit seizoen nog lukt, is zeer de vraag. In Veldhoven, vlakbij Eindhoven, is een vrouw van 34 doodgevonden in haar huis. De politie gaat uit van een misdrijf. Ze werd onder verdachte omstandigheden gevonden. Er is een man van 34 uit Veldhoven opgepakt vanwege haar dood. In het Gelderse Varseveld worden duizenden vissen gered. Die zitten vast in een beek waarvan het waterpeil steeds verder zakt. Als niemand ingrijpt, zouden ze dus allemaal doodgaan op het droge. Week valt hier bijna droog. En er zitten heel veel vissen opgesloten eigenlijk voor de, voor de stuw. Dus het laatste beetje water dreigt, uh, ook weg te gaan. Dus we willen, voordat dat gebeurt, alle vissen eruit proberen te krijgen. Ze zijn al een heel eind op weg. Talloze baarzen, voorns en karpers zijn inmiddels al gevangen... en verhuisd naar een watertje even verderop. Voetballiefhebbers kunnen eindelijk weer de tv aanzetten voor een potje in de eredivisie. Het nieuwe seizoen wordt vanavond afgetrapt door Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard. Bij die laatste club hebben ze een echte superster binnengehengeld, spits Justin Hübner. Die ken je waarschijnlijk niet, maar bij zijn vorige club in Indonesië was hij een grote meneer. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen hoe, hoe dat, ja, hoe het daar gaat. Uh, daar kan je gewoon niet normaal op straat lopen zei al in een andere interview van... Eh, mensen komen gewoon naar je toe gerend. Eh, mensen die huilend naar je toe komen, dat ze een foto met je willen. Mensen die je gewoon vastpakken, die je niet meer los willen laten. Eh, eigenlijk moet je het gewoon een keer meemaken. Dan, dan zie je alles wat er gebeurt. Dan, dan weet je gewoon niet wat je meemaakt. De wedstrijd tussen Go Ahead en Fortuna, met misschien ook superster Hupner... begint straks om 8 uur. Het weer vanavond kan het afkoelen naar een graad of 10. Maar morgen wordt het nog wat warmer en droog bij 23 tot 28 graden. En ook zondag wordt het weer zonnig en blijft het droog bij max 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in Noord-Holland zijn bijna opgelost. Zo heb je nog 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. 10 minuten op de buitenring van de A10 Zuid tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam. En een kleine 10 minuten op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen.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 De Europese Commissievoorzitter von der Leyen vraagt Israël de beslissing terug te draaien. Supporters van de Arnhemse voetbalclub Vitesse reageren teleurgesteld en emotioneel... op het einde van de club in het betaald voetbal. Vanmiddag oordeelde de voorzieningenrechter dat Vitesse definitief zijn proflicentie kwijtraakt. In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een okapi geboren. Moeder en baby verblijven nog in de stallen... maar zijn voor bezoekers wel te zien via videoschermen. Het dier wordt in het wild met uitsterven bedreigd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in Limburg nog wolkenvelden. Minima vannacht tussen de 9 en 14 graden. Dit is ZFM. sits in her corner Singing herself to sleep Wrapped in all of the promises That no one seems to keep She no longer cries to herself No tears left to wash away just diaries of empty pages, feelings gone astray.